en zonnig. Dit was het. En... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan geen files, de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en de Duitse grens. En op de A77 Boksmeer-Duitse grens tussen Boksmeer en de Duitse grens.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 En u begrijpt het al, we gaan gewoon door met het vorige uur op speciaal verzoek van een luisteraar wat meer countrymuziek uit 1995. Welkom bij nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Hurricane, dat was het vorige nummer, een beetje uptempo. tempo nu rustiger met Vince Gill. Go rest high on that mountain. En het is geschreven voor een vriend van eh, deze Vince Gill. Die is overleden en Vince Gill wilde hem eren met dit liedje When Love Finds You. Zo heet het album uit augustus 1995. Wilt u zelf ook een keer een programma samenstellen? Dat kan hoor. Schrijf of bel gewoon naar uw favoriete omroep. Of kijk even op countrytrack.nl Tonight we cross the into a world that's new. And we don't stranger here myself I'm glad it's you that's here with me in this strange Perfect Stranger. I'm a stranger here myself. Dave Lindsay schreef het met eh, Matt Lindsay en het kwam allemaal van de cd You Have the Right to Remain Silent. En dat wordt dan ook wel eens gezegd in die films. Hè. Als je naar zo'n film kijkt en dan wordt iemand gearresteerd, dan het eerste wat ze roepen, You Have the, eh, Right to, to, eh, to Be Silent. Alles wat je zegt kan tegengebruikt worden. Nou ja, ze hebben het mij nog nooit verteld en ik hoop niet dat het ooit zal gebeuren hoor. Labor of Love, de CD uit augustus 1995 van King Foster. If It Were Me. Her eyes tell the story, too many nights alone. He always takes full Whitney Foster, jaren geleden nog echte country eh, zanger, country artiest tegenwoordig, is zij wat meer bezig in de Americana. Wil niet zeggen dat het slechter is, het is alleen een iets andere muzieksoort. Hè? That house on the hill is long gone. Now she's living in a trailer with a natural turf lawn. Got three little kids and no one to help. Trying to be mama and daddy all by herself. It's hard to hold down the fort when you're holding down a job. She'd rob Peter to pay Paul, but he's already been robbed. She gets the food on the table, clothes off the line. She'd break down and cry, but she doesn't have time. She's got a Every now and then, late at night, she thinks of how it would feel to hold someone tight. There's a guy down at work, he keeps calling her up, but she ain't ready for none of that stuff. She's still sifting through the ashes of a love that's been gone, looking for you, trying to find out what went wrong. It ain't Dat was ook de titel John Michael Montgomery. Eh, plaatsen het op een cd die op dat moment nog geen naam had. Eh, ik denk dat die cd gewoon uitkwam onder zijn eigen naam. Ik ben al even heel snel op internet aan het zoeken, maar ik kan het zo gauw niet gevonden krijgen. Dus dat antwoord moet u nog even van mij goed, te goed houden. Del Grey, Tom McHugh, dat zijn heren van de formatie Little Texas. En zij hebben het over... Sun comes up, sun goes down. keeps spinning around. Not much has changed since you've been gone. I miss you, honey, but life goes on. Vino was jaren geleden nog eh, een nieuwkomer in de country scene. Heeft eh, een cd uitgebracht, Looking for the Light, die hij liet eh, produceren door Steve Buckingham. En als je zegt Steve Buckingham, dan moet u maar eens denken aan onder andere Reba McIntyre en Dolly Parton. Want ook daarvoor produceert hij heel vaak cd's. Save this one for me. Hij heeft het niet zelf geschreven, liet het schrijven door Earl Thompson. U weet wel, die grote countryartiesten. It was getting late, I was getting hungry. That's exactly how I found her. I wasn't looking for her, but how could I ignore her? There wasn't no way around her. She was singing like she just got saved, waving her hands toward heaven. I saw the light. lekker tempo nummer van die eh, Rick Trevino. Save this one for me. En u weet het, ik ben nogal liefhebber van uh, ballads, hè? En dan zou ik dit daar best bij willen zetten, hoor. Ik heb hem eens ooit eh, genoteerd als een van de beste uit 1995. If you see her out tonight And she tells you that it's just the het toch hebt over een man met een echte country stem, dan kan ik u er nog wel eentje laten horen. Hè? En dat is dan Tracy Lawrence. James Stroud produceerde voor hem If the World Had a French Port. It was where my mama sat on that old swing with her crochet. It was where granddaddy taught me how to cuss and how to pray. It was where we made our own ice cream Those sultry summer nights Where the bulldog had her puppies And us brothers had our fights There were many nights I'd sit right there And look out at the stars through the sound of a distant whippoorwill Or the hum of a passing car And it was where I first got up the nerve To steal me my first kiss shell more than my share Lightning bugs and crickets danced in the evening If the world had a front porch, ja, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Althans, dat zegt deze Tracy Lawrence. Daryl Singletary was ook zo'n man die eh, in 1995 een eh, nieuwe platenmaatschappij had gevonden onder de naam Giant. Bracht daar zijn eerste cd uit, onder zijn eigen naam, geschreven door Tim Johnson. I Let Her Lie. She'd come home 6 a.m. Tell me she'd been out with friends And I let her lie I let her lie And in the glare of the morning sun She swore I was her only one And I let her lie I let her lie Cause the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that girl Terry night she confessed her sins But she vowed to never cheat again And I let her lie I let her lie Though she tried, Lord, she could not change And I only myself to blame Cause I let her lie I let her lie Cause the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that girl No words were said She was sound asleep On our double bed And I let her lie I let her lie I let her lie Daryl Singletary heeft veel over voor zijn eh, vrouw, zijn vriendin in I Let Her Lie. Tim McGraw, een man die ik al eh, vaker gedraaid heb in dit programma, in het vorige uur ook al geloof ik. I like it, I love it. kunt u het zich nog herinneren dat uh, dame Faith Hill uitgeroepen werd als eh, mooiste dame van de wereld zo ongeveer. En ik heb toen altijd al geroepen van ja, het gaat dan in dit geval toch niet over het uiterlijk van die dame, maar over haar stem. Karen Staley schreef voor haar voor de cd It Matters To Me. Let's go to Vegas. Go Vegas. Hey baby, let's go to Vegas. Bet on love and let bank of the river. ik, eh, ik lap het eigenlijk een beetje aan mijn laars. Ja, er wordt altijd gezegd, het is een onbeschreven wet op de radio. Draai nooit twee dames achter elkaar, maar u kent mij een beetje. Dit is Trisha Yearwood. I Wanna Go Too Far. Trisha Yearwood, een dame die al heel wat jaren bezig is met het maken van country music en inmiddels ook al eh, weer getrouwd is met eh, een andere country eh, mega verkoper, zo mag ik het gerust zeggen, Gar Brooks. En samen staan ze ook wel eens op een cd en daar zal ik u volgende week weer eens van laten genieten. Colin Way. Mark Allen Springer schreef het. One boy, one girl. He finally gave friend's girlfriend when she said there's someone you should meet At a crowded restaurant way across town He waited impatiently She walked in, their eyes met And they both stared right there but one boy, one girl. usted. tekst. One boy and one girl. En ik kan me nog herinneren, ook dit stond in mijn, eh, mijn lijstje van de beste, voor mij tenminste, beste nummers uit 1995. Eh, maar ook deze mocht daar zeker niet aan ontbreken. Rain Through the Roof, Billy Montana. Een niet zo bekende en eigenlijk nooit echt bekend geworden. Hè? Heeft het zelf geschreven, heeft wel een aantal cd's uitgebracht, maar het is nooit zo'n echte grote countryster geworden als dat hij verwacht had.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 Volgens premier Gillard is deze belasting nodig om te kunnen voldoen aan de internationale milieuafspraken. Australië is nu nog een van de grootste vervuilers ter wereld. Burgers verzetten zich tegen de plannen en zeggen dat zij straks de rekening krijgen gepresenteerd omdat bedrijven de belasting zullen doorberekenen. De regering wil dat ondervangen door onder meer belastingverlaging voor de lage en middeninkomens. In Oekraïne heeft een brand in een verzorgingstehuis aan zeker 16 mensen het leven gekost. Elf andere bewoners en personeelsleden raakten gewond. Ze liepen koolmonoxidevergiftiging op. De brandweer had vijf uur nodig om de brand in het grotendeels houten gebouw te blussen. De brand was in het noordwesten van Oekraïne, niet ver van de grens met Wit-Rusland. Over de oorzaak is alleen gezegd dat er onvoorzichtig met vuur is omgegaan. De bijna 1700 mensen die gisteren werden opgepakt bij een betoging in Maleisië zijn vrijgelaten. Tienduizenden mensen waren in de hoofdstad Kuala Lumpur de straat opgegaan om politieke hervormingen te eisen. Zulke massale betogingen worden zelden gehouden in Maleisië. De demonstratie was verboden door de autoriteiten omdat die tot een chaos in de stad zou kunnen leiden. Delen van de stad waren afgegrendeld en de politie gebruikte traangas en waterkanonnen om de menigte uiteen te drijven. De mensen die waren opgepakt zijn vrijgelaten zonder dat hen officieel iets ten laste is gelegd. Betogers en mensenrechtenorganisaties vinden dat de politie buitensporig veel geweld heeft gebruikt. Maar de autoriteiten noemen het optreden van de politie terecht. Het weer, veel zon, maar vanmiddag in het oosten kans op onweer. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen droog en zonnig. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest.